Gevaar bestaat voor een run op de banken en een ernstige mondiale recessie als Europa niet met een oplossing komt. Carter zei dat het de hoogste tijd is dat de Europese Centrale Bank een grotere rol krijgt bij de bestrijding van de crisis. Ook de president van de Chinese Centrale Bank roept Europa op de financiële stabiliteit terug te brengen. Het vertrouwen moet snel worden hersteld, schrijft China in een boodschap aan het Internationaal Monetair Fonds. De NASA weet nog altijd niet waar de satelliet is neergekomen die vannacht terug naar de aarde viel. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie gaat ervan uit dat de meeste brokstukken in de grote oceaan zijn gevallen. Berichten via Twitter dat er bij het Canadese Calgary stukken metaal zijn ingeslagen zijn onbevestigd. Er zijn ook geen meldingen over schade of slachtoffers. De NASA zegt dat misschien wel nooit duidelijk wordt waar de restanten van de satelliet zijn neergekomen. Criminelen kraken steeds vaker telefooncentrales van bedrijven. Ze bellen volgens de telecombedrijven voor duizenden euro's dure 0900-nummers of bellen naar mensen in Kenia, Zimbabwe of Rusland. Twee jaar geleden werd er hooguit één keer per week een centrale gekraakt. Nu is dat al twee tot vier keer. KPN vergoedt niets, want vindt dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van hun telefooncentrale. In de eredivisie heeft PSV een monsteroverwinning op Roda JC geboekt. Het werd in Eindhoven 7-1, onder meer door vier doelpunten van de Belg Dries Mertens. Hij heeft deze competitie in totaal al elf keer gescoord. Roda speelde het grootste deel van de wedstrijd met 10 man na een vroege rode kaart voor Vukovic. Er zijn vanavond nog vier wedstrijden, waaronder de topper Ajax Twente. Het weer. Vanavond en vannacht trekken opklaringen het land over. Vannacht kans op mist. Morgen zonnig. Het wordt 20 graden aan zee en 24 graden in Limburg. Dit was het NOS.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 Daarbij zijn volgens Turkse media vijf politiemensen om het leven gekomen. Negen anderen raakten gewond. En ook drie van de aanvallers kwamen om het leven. De afgelopen maanden hebben Koerdische opstandelingen hun aanvallen opgevoerd. Sinds juli zijn bij de aanslagen tientallen...